uur. Dielke Teerstra met het NOS Journaal. De euro blijft. Op Twitter schrijft hij dat Griekenland deel uitmaakt van de eurozone... en dat dat zo moet blijven. Tusk laat ook weten dat hij contact heeft met de andere 18 landen van de eurozone... over de situatie die nu is ontstaan. De afgelopen dag liepen de onderhandelingen van de eurogroep... over de redding van Griekenland stuk... Daardoor kan Griekenland dinsdag in grote problemen komen. Het land moet dan een schuld aan het IMF aflossen, maar heeft daar niet genoeg geld voor. De Nederlandse stichting Women on Waves heeft een drone naar Polen gestuurd met abortuspillen aan boord. In Polen is abortus in veel gevallen verboden. Jaarlijks worden er zeker 50.000 illegale abortussen uitgevoerd. De drone was vertrokken uit het oosten van Duitsland. Eerder stuurde Women on Waves abortusboten naar landen met strikte abortuswetgeving. Vooraf zei de stichting dat als de operatie met de drone goed zou verlopen, er ook pillen naar andere landen worden gestuurd. De Chileense voetballer Gonzalo Gara lijkt toch te worden geschorst vanwege een bizarre actie. De verdediger stak tijdens de kwartfinale van de Copa America een vinger in de billen van een van zijn tegenstanders. Hij werd daar niet voor gestraft. De tegenstander kreeg wel een kaart omdat hij Cavani na zijn actie een tegenstander een tikje in het gezicht gaf. De tuchtcommissie van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond heeft de Chileen nu alsnog in staat van beschuldiging gesteld. De uitspraak volgt waarschijnlijk nog voor de halve finale, waarin Chili uitkomt tegen Peru. Het weer, vannacht hier en mist en het koelt af naar een of 11.